Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De nieuwe Amerikaanse president Biden wil dat de VS weer gerespecteerd wordt over de hele wereld, zei hij in zijn overwinningstoespraak. We zullen niet alleen leiden met onze macht, maar ook door een voorbeeld te zijn, al dus Biden. Als zijn eerste taak ziet hij de aanpak van de corona-epidemie. Morgen zal hij een werkgroep met vooraanstaande wetenschappers benoemen die daarmee aan de slag gaat. President Trump heeft na de toespraak van Biden nog niets van zich laten horen. Enkele uren daarvoor herhaalde hij op Twitter nog eens dat er bij de verkiezingen is gefraudeerd... en dat hij eigenlijk ruimschoots heeft gewonnen. Wel meldt de tv-zender Fox News op basis van bronnen rond Trump... dat hij, als hij zijn rechtszaken verliest, bereid zou zijn om uiteindelijk zijn nederlaag te erkennen. Vanuit de Republikeinse Partij komen er mondjesmaat felicitaties voor Joe Biden. Onder meer van senator Mitt Romney en oud-gouverneur Jeb Bush. Maar veruit de meeste Republikeinen houden zich stil of zeggen dat de strijd nog niet voorbij is. Zo schrijft senator Steve Scalise dat de verkiezingen pas beslist zijn als alle legale stemmen zijn geteld. Portugal stelt in een groot deel van het land een avondklok in... vanwege het toenemende aantal coronabesmettingen. Onder meer in Lissabon en Porto mogen inwoners vanaf morgen... tussen 11 uur s avonds en 5 uur s ochtends niet meer de straat op. De komende twee weekends geldt het uitgaansverbod al vanaf 1 uur s middags. Voor bepaalde beroepen gelden wel uitzonderingen. ADO Den Haag heeft trainer Rankovic ontslagen na de 4-2 thuisnederlaag tegen FC Twente. Hij zat pas acht wedstrijden bij de club op de bank. Na zes nederlagen in acht wedstrijden staat ADO nu 16e in de eredivisie. Het weer. Het is op de meeste plaatsen helder. Minima vannacht tussen 3 en 6 graden. In het noordoosten net boven het vriespunt met kans op mist.